Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De rechtszaak over de moord op advocaat Dirk Wiersum moet worden uitgesteld. Dat zeggen de advocaten van de verdachte. Dirk Wiersum werd twee jaar geleden vlakbij zijn huis doodgeschoten. Hij was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in de zaak rondom Ridouan Taghi. Twee verdachten in de zaak houden tot nu toe hun mond, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Want zij ontkennen de moord te hebben gepleegd. Ze zeggen er helemaal niks mee, eh, eh mee te maken te hebben. En zij zullen dus het onderzoek zeker niet verder brengen. Een derde verdachte, die zal later terecht staan dus niet deze week. Hij zou de gestolen auto's hebben geleverd. De advocaten van de verdachte willen dat de zaak pas verder gaat als er meer getuigen zijn gehoord. Demissionair minister Grapperhaus wil doxing strafbaar maken. Dat is het online delen van privégegevens, zoals adressen en nummers, om iemand te intimideren of het leven zuur te maken. Nu is doxing nog moeilijk aan te pakken, maar als het aan Grapperhaus ligt, komt er een jaar gevangenisstraf op te staan. De metro die eind vorig jaar bij station Spijkenisse recht doorknalde op op een walviskunstwerk terechtkwam, reed te hard. Dat blijkt uit onderzoek. Het spoor was nat en de machinist remde te laat. Hij reed 45 km per uur tegen een stootblok, drie keer harder dan zo'n blok aan kan. En dus schoot hij er doorheen. En sinds corona is het, zoals je weet, superdruk in natuurgebieden. En soms wordt er door de overheid op de rem getrapt. Zoals in de Bakkeveense Duinen in Friesland. Daar zijn vanaf vandaag mountainbikers en andere fietsers niet meer welkom. Dat is beter voor onder meer de vogels die er leven, zegt deze boswachter je kan je voorstellen dat je eh, in zo'n natuurgebied heb je allerlei soorten. Daar moeten ze hun eten zoeken, moeten ze rusten, daar eh, broeden ze misschien wel. En als daar dan dagelijks mensen doorheen banjeren, dan verstoort dat. En dat kan in zoverre verstoren dat ze ja, weggejaagd worden. Het weer. Vanmiddag wordt het op meer plekken bewolkt. In het zuiden en noordoosten kan ook een bui vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is het bewolkt en kan er plaatselijk veel regen vallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het verkeer kan vrijwel overal goed doorrijden in de regio.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 om de nieuwe privacyvoorwaarden te accepteren. De advocaten van de twee mannen die worden verdacht van de moord op advocaat Dirk Wiersum... willen dat de rechtszaak wordt uitgesteld. Ze willen eerst meer getuigen horen. Uit onderzoek van vervoersbedrijf RET blijkt dat bij het metroongeluk vorig jaar in Spijkenisse verschillende factoren meespeelden. Zo reed de metro te hard, was het spoor glad en deden de remmen het niet goed. metrostel kwam bovenop een kunstwerk van een walvisstaart terecht. Het weer bewolkt, af en toe zon, vanmiddag kans op een onweersbui en het wordt 21 tot 25 graden.